In Istanbul is het al uren onrustig op het Taksimplein. De politie probeert de demonstranten te verjagen, maar die komen telkens terug. Aanleiding was een toespraak van premier Erdogan. Die zei dat de mensen die deze maand de straat op gingen Turkije hebben benadeeld. Volgens Erdogan is de economie gekrompen en het toerisme afgenomen. Hij zei dat de vijanden van Turkije hebben gewonnen. Na Erdogans toespraak kwamen zo'n 10.000 demonstranten naar het Taksimplein. Vervolgens kwamen honderden agenten naar het plein om de demonstranten met waterkanonnen weg te jagen. De Verenigde Staten en de andere landen van de Vrienden van Syrië-groep willen de hulp aan de Syrische rebellen opvoeren. Dit moet ze in staat stellen de aanvallen van president Assad en zijn bondgenoten af te slaan. Minister Kerry zegt dat de hulp niet is bedoeld om een militaire oplossing te forceren. Door de hulp moeten de opstandelingen een sterkere onderhandelingspositie krijgen. Amerika probeert Rusland over te halen om mee te doen aan een internationale conferentie over Syrië. De Russen voelen er tot nu toe niets voor. Het zou erop neerkomen dat ze president Assad laten vallen. In het Franse bedevaartsoord Lourdes is de grot van Maziabel weer opengesteld voor het publiek. De grot stond enkele dagen onder water door zware regenval en smeltwater uit de Pyreneeën. Andere plaatsen, zoals de ondergrondse basiliek, staan nog blank. Hoger gelegen kerken zijn wel weer toegankelijk. Lourdes trekt jaarlijks miljoenen pelgrims in de hoop genezing te vinden. Bij de 24 uur van Le Mans is een autocoureur overleden. Het is de 34-jarige Deen Alan Simonsen. Zo'n 10 minuten na de start verloor hij de macht over het stuur. Simonsen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht... waar hij kort na aankomst overleed. Hij deed voor de zevende keer mee. De organisatie heeft besloten om de race door te laten gaan. Het weer. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw buien. Morgen overdag af en toe zon, maar ook veel regen en kans op onweer.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 I want everything I do. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I want everything I do. I wanna make it with you. I wanna make it with you. wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you.